IOC-voorzitter e Jacques Rogge noemde de winterspelen uitstekende en bijzonder vriendelijke spelen. Canada won gisteren het laatste medaille-evenement, de ijshockeyfinale. Het werd na een spannende wedstrijd tegen Amerika 3-2 in de verlenging. De volgende winterspelen zijn over vier jaar in Sochi in Rusland. Het herstel van de Nederlandse productiesector heeft zich vorige maand in hoog tempo doorgezet. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. Het aantal nieuwe orders nam fors toe, waardoor de omvang van de productie steeg. De Navy-index steeg naar ruim 55 punten, de hoogste stand in ruim twee jaar. De regering in Chili heeft noodmaatregelen genomen na de zware aardbeving van zaterdag. In de regio's die het zwaarste zijn getroffen is de noodtoestand afgekondigd en is een uitgaansverbod van kracht. Zo'n 10.000 soldaten zijn ingezet om de orde te handhaven en om te helpen bij het uitdelen van eerste levensbehoeften. Het dodental is opgelopen tot 711. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. In Den Haag wordt vandaag het proces tegen Radovan Karadzic hervat. De oud-president van de Bosnische Serviërs mag voor het Joegoslavië-tribunaal beginnen met zijn verdediging. Hij staat terecht voor misdaden in de Bosnische oorlog in de eerste helft van de jaren 90. Het proces heeft maandenlang stilgelegen omdat Karadzic meer tijd wilde om zijn zaak voor te bereiden. In het Friese Grauw heeft een brand een bedrijf dat watersportkleding maakt in de as gelegd. De harde wind maakte het moeilijk voor de brandweer om het vuur te doven. De aanwezigheid van een hennepkwekerij zou mogelijk oorzaak zijn van de brand. Het weer, het wordt geleidelijk droger en de wind neemt af. De minima liggen rond 3 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en soms valt er een bui.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 Is it my turn to wish you were lying here? I to dream you when I'm not sleeping. Is it my turn Fictionize my world or even imagine your emotions. Tell myself anything. Yeah. Is it my turn to hold you by your hands?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 Ze steen voor haar een hutte van bonen, lieven rijdt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad en heid. Uit hier haast 1500 verrooid olmaz kopar Sluierden het onder Ze vielen hard vrij Er is wat voor mijn kinderen Hij maakt soms ook oorlogspaard Maar werd zijn ijs van stenen Nou dat hulp de nevel waar Als ze niet te klein En het eten dat ze kraaien is de rijkdom van het veld.